Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold noemt de bekentenis van Bart van U, de man die Els Borst heeft gedood, schokkend en hard. Van U kwam in de rechtbank onverwacht met een bekentenis. Hij zei dat hij handelde in opdracht van God, omdat Borst verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving. Pechtold is blij dat er een bekentenis ligt en dat de motieven van Van U bekend zijn en noemde hem een patiënt. Iedereen die een ander het leven beneemt is gestoord, al dus Pechtold. Topman Van Beuren van Shell verwacht dat auto's over 10 of 20 jaar nog steeds op benzine of diesel rijden. Die brandstoffen worden de komende tijd alleen maar belangrijker, zegt Van Beuren tegen de NOS. Op de klimaattop in Parijs is afgesproken om minder fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas, te stoken. Van Beuren denkt dat de vraag alleen maar stijgt, omdat de wereldbevolking groeit. Klimaatverandering is volgens hem een maatschappelijk probleem en niet alleen de verantwoordelijkheid van energieproducenten. De fractieleider van de PVV in Provinciale Staten van Limburg stapt op. Voorzitter Hemels zegt dat in de fractie wordt getwijfeld aan zijn integriteit. Afgelopen weekend schreef NRC Handelsblad dat Hemels rekeningen niet heeft betaald en onverklaarbare overboekingen heeft gedaan. Hemels is ook de perswoordvoerder van partijleider Wilders in Den Haag. Dat blijft hij voor zover bekend. De provincie Friesland wil dat bruggen en sluizen in de afsluitdijk sneller worden aangepakt. Afgelopen zaterdag stond de Lorensbrug door een storing lange tijd open. Rijkswaterstaat had vier dagen nodig om de brug te repareren. Dat leidde tot veel files en ook de scheepvaart had er last van. De provincie wil nu dat minister Schultz van Verkeer de Lorensbrug vervangt. De brug is 85 jaar oud en er zijn vaker storingen.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 Rond kwart voor zeven het weer. Om zeven uur hebben we een kleine pauze. Om kwart over zeven de evenement is Antwoord voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. Maar ondertussen is er natuurlijk heel veel le lekkere en leuke muziek. Dus ik zeg, lekker blijven luisteren tot en met 8 uur. Naar CFM Jong Zandvoort. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life...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 in my bones. This See him through the smoke. So hard to be show love. het is kwart over zes. Dat betekent dat het tijd is voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Op nummer 5 staat Fallout 4. Op nummer 4 staat Batman, The Arkham Knight. Op nummer 3 staat Star Wars Battlefront. Kijk, daar heb je het spannende muziekje weer. Op nummer 2 staat Halo 5 Guardians. En op nummer 1 staat Destiny, The Taken King. Nog steeds tot en met 8 eh, uur CFM Jong Zandvoort.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 Hij vindt niet iedereen leuk en heeft tijd nodig om aan je te wennen. Als hij eenmaal aan je gewend is, is hij prima te aaien. Wie weet schuilt er zelfs wel een echte knuffelaar in hem. Samuel gaat graag zijn eigen gang en zoekt daarom een huis en een tuin waar hij dat kan en mag. Andere katten vindt hij niet gezellig, dus zoekt hij een huis voor hem alleen. Bent u nou geïnteresseerd in Samuel? Kom dan eens langs bij Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5. Of bel er even heen 023 571 3888 023 571 3888.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 Nee, niet met een E, maar met een A. S-A-X. Dan gaan we nog een nummer draaien. En dat is van Maan, samen met Hartwell. De Maan is de, eh, de, ehm, eh, de, nieuwe winnares van 2016 ehm, van, de van The Voice of Holland. En het is een lekker nummer geworden. Maan samen met uh, Hartwell Hier is Perfect World. The darkness from the night. Hold on till the morning light. It's not too late, not too late. I'm waiting for this world to turn. canción. even Ga nog één nummer draaien. En dat is Beauty Bounce. En daarna ben ik terug met het weer in Zandvoort en omgeving. Dit is Beauty Bounce. Blijft ook een lekker nummer. Het weer. Vrijdag blijft het droog. Met naast vrij veel wolkenvelden ook af en toe wat zon. De wind waait matig en een zee vrij krachtig uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt opnieuw naar 9 of 10 graden. Dan in het weekend. In het weekend is het nog altijd wisselvallig... met later op zaterdag, eh, als ook later op zondag, enige regen. De wind waait uit het zuidwesten en is weer duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 9 graden. Wij gaan weer lekkere muziek luisteren. Hier is Can't Stop Playing van Gregor Salto samen met uh, Dr. Kusha. Of zoiets staat er. K Dr. Maakt niet uit. Hier is Can't Stop Playing. Thank you. best, but mama mind your business. No arrest, but mama mind your business. Down to the floor. but I'm on your business. niggas. in the yard the party. Baby was moving like a naughty shorty. Need discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting. Yeah, handcuffs to maintain the connection. This baton is a rod of correction. Discipline, she need discipline. Need to put her on a lockdown, no visiting.